Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De man die vorige week bij zijn huis in Zwolle werd doodgeschoten... is niet het slachtoffer van een persoonsverwisseling. Kort nadat de man van 48 was vermoord... zeiden buurtbewoners dat hij waarschijnlijk voor iemand anders was aangezien. Maar de politie zegt nu dat daar geen enkel bewijs voor is. De geruchten leiden tot veel onrust in de wijk. De politie hoopt dat de rust nu terugkeert. Er wordt nog gezocht naar de schutter... Nog eens twee verdachten van de rellen in de Haagse Schilderswijk hebben zich gemeld bij de politie. Dinsdag werden foto's van tien relschoppers naar buiten gebracht. Ze gooiden tijdens een anti-IS-demonstratie in de Schilderswijk stenen naar agenten. In totaal hebben vijf verdachten zich gemeld. De jongens en mannen zijn tussen de 14 en 22 jaar oud. De politie hoopt dat de overige verdachten zich snel melden. Net als Europa hebben de Verenigde Staten de sancties tegen Rusland aangescherpt... vanwege de voortslepende crisis in Oost-Oekraïne. Ook de Amerikaanse maatregelen raken Russische banken en de oliesector. Eerder vandaag zei de Russische minister Lavrov dat de Europese sancties het vredesproces in Oost-Oekraïne ondermijnen. Hij zei verder dat Rusland kalm zal reageren op de, op de sancties. Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe kroongetuige naar voren geschoven in het liquidatieproces. Het gaat om het hoger beroep in het proces over de moorden in de Amsterdamse onderwereld. Volgens bronnen is de kroongetuige Fred R. die 30 jaar cel kreeg voor betrokkenheid bij liquidaties. In ruil voor verklaringen tegen medeverdachten zou zijn straf worden gehalveerd. Aan de verklaringen van de vorige kroongetuigen werd getwijfeld. Tennisser Robin Haase heeft in de Davis Cup Nederland op gelijke hoogte gebracht met Kroatië. In Amsterdam won Haase in drie sets van de Kroaat Choric. Eerder vandaag verloor Igor Sijsling zijn partij. Daardoor staat het nu 1-1. Morgen en overmorgen zijn er nog drie wedstrijden tegen Kroatië. Het weer, vannacht opnieuw nevel en plaatselijk mist. In het weekend wordt het zonnig en 20 tot 22 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging in de Randstad. A1 Amsterdam bij Muiden 6 en op eh, de A16 Breda-Rotterdam.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba taitana que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Spanso, vos for Forty house chorizo. Bocadillo con manchejo. That is fabajejo. El anus del diablo. That is the costa de eso. El anus del diablo. That is the costa de eso. Yo quiero es mi far Yo quiero vomitar, yo quiero comer hap.